Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rechtbanken gaan vanaf volgende week meer zaken behandelen. Niet alleen de meest urgente. De Raad voor de Rechtspraak reageert daarmee op de oproep van advocaten en slachtoffers... om ondanks de coronacrisis meer zaken te behandelen. De rechtbanken blijven tot zeker 28 april beperkt toegankelijk... maar inmiddels zijn de mogelijkheden voor audio- en videoverbindingen sterk verbeterd. Topman Thijs van der Heijden van Rumach, dat in opspraak raakte door een omstreden coronakledinglijn, is opgestapt. Volgens de nieuwe directie is het bedrijf onder Van der Heijden behoorlijk tekortgeschoten in het omgaan met de kritiek van de afgelopen tijd. Rumach kwam onder meer in de laatste uitzending van Zondag met Lubach onder vuur te liggen, omdat het veel geld zou verdienen aan t-shirts, waarvan de opbrengst voor het Rode Kruis zou zijn. Bij de omstreden coronakledinglijn hoorden onder meer mondkapjes met woorden als mondkappen.nauw en coronaleier. De Chinese ambassadeur in Nederland heeft fel gereageerd op kritiek van de Amerikaanse ambassadeur. Piet Hoekstra zei in een interview met het AD dat China al sinds het begin van de coronacrisis geen betrouwbare informatie geeft over de virusuitbraak. Ambassadeur Xu Hong verwijt Hoekstra een gebrek aan morele principes en politieke arrogantie. Volgens hem heeft China de Wereldgezondheidsorganisatie op tijd ingelicht over de uitbraak van het virus. Voetbalclubs uit de Engelse Premier League gaan hun spelers vragen om salaris in te leveren. Door de coronacrisis wordt er niet gevoetbald en lopen de clubs veel inkomsten mis. De bedoeling is dat de salarissen met maximaal 30% omlaag gaan. De Premier League heeft verder een noodfonds ingesteld van 125 miljoen pond... voor clubs die in Engeland op lagere niveaus spelen. Clubs in Engeland willen nog steeds de competitie en bekertoernooien voor dit seizoen afwerken.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 Look at why you think that you right. Should've looked good in the moonlight. i this supposed to so bad, my spotlight, moonlight. Look at why you think that you were right. Should've looked good in the moonlight. i this supposed to so bad, my spotlight, moonlight. Look at why you think that you were right. Should've looked good in the moonlight. All these pussy niggas hurt by mine. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Life and intestine. Taking shots with all your brethren now. Feel like I'm dead. Feel like you were the planet. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. nigga, show by my baby, so I'm right. All coming right. midnight. you know when you call, make me feel right. All Bye. Give me that Christian style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get get get, get the bottles poppin'. We get that drippin', that drop.